De politie heeft geen bewijs gevonden van brandstichting en het onderzoek is gesloten, zegt justitie in Maastricht. staat alleen dat de brand is begonnen in een kledingzaak. De vuurzee verwoestte ruim 40 winkels, twee bankfilialen en negen woningen. De schade liep in de tientallen miljoenen. Door de brand moesten 100 bewoners van een seniorenflat in Stijn worden geëvacueerd. In Brussel hebben honderden gevangenenbewaarders gedemonstreerd voor betere werkomstandigheden. Ze zeggen dat het op hun werk steeds onveiliger wordt en dat er snel iets moet gebeuren. Dat heeft volgens de bonden vooral te maken met overvolle gevangenissen. De demonstratie was onderdeel van een landelijke actie. De bewaarders staken sinds gisteravond en willen morgenochtend weer aan de slag gaan. Tot die tijd nemen politiemensen hun taken over. De Belgische regering zegt dat er al meer cellen bijkomen en dat er tijdelijk extra celruimte wordt gehuurd in de gevangenis van Tilburg. De afgelopen maanden zijn veel gevangenen uit Belgische gevangenissen ontsnapt, waarbij bewakers met de dood werden bedreigd. Het Roddenblad Privé gaat een artikel over prins Willem-Alexander rectificeren. Het blad schreef dat de prins in 1986 maar een deel van de Elfstedentocht heeft gereden. In Privé zei een republikein uit Drachten dat alleen een wereldwonder op twee benen de tocht ongetraind kan volbrengen. Hij beweerde dat Willem-Alexander pas naar Franeker op het ijs werd gezet. De FVD noemde dat klinkklare onzin en eiste rectificatie. Die komt er volgende week, zegt hofredacteur Santegoets. Er worden dan beveiligingsmensen geciteerd die de hele tocht met de prins hebben gereden. De prins deed aan de Elfstedentocht mee onder de naam W.A. van Buren. Het weer vanavond en vannacht in het westen wat lichte regen.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 Please take my heart. Please take my Please take my God's sake, dear. For God's sake, dear. to do, and there's nothing to say. celebrate and have a good time. Cause my dreams are bursting at the seams. Zandvoort, Zandvoort.